9 uur. 9 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal meldingen bij Meldmisdaad Anoniem is flink toegenomen... sinds de intelligente lockdown in Nederland. Dat meldt een vandaag. Volgens de tiplijn wordt het niet geaccepteerd... dat sommige mensen daar lak aan hebben. Er kwamen in april ruim 600 corona-gerelateerde meldingen binnen. Het ging onder meer om kroegen die open waren... of mensen met een contactberoep, zoals kappers... die toch klanten bleven ontvangen. In totaal werd vorige maand meer dan 2400 keer getipt tegen 1400 keer normaliter. De New Yorkse politie heeft duizend agenten op pad gestuurd om de social distance regels te handhaven. Het is mooi weer in de Amerikaanse stad, waardoor veel New Yorkers erop uittrekken. Agenten patrouilleren te voet, per fiets of in de auto. Ook in de metro wordt gecontroleerd. Sinds half maart zijn er vanwege de coronamaatregelen 60 arrestaties gedaan en zo'n 350 boetes uitgedeeld. Bij het schadeloket in Groningen zijn 92 schademeldingen binnengekomen... na de aardbeving bij het plaatsje Zeildijk. Het KNMI registreerde iets na 5 uur vanochtend een aardbeving van 2,5. Zo'n 10 kilometer ten noordoosten van Loppersum. Volgens de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen... is het aantal schademeldingen ongeveer het dubbele van wat gebruikelijk is op een zaterdagochtend. En twee jongens van 11 en 13 hebben op het Noord-Hollandse strand... een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden... en het meegenomen naar huis in Amsterdam. De vader van een van de jongens vertrouwde het niet... en belde de politie, waar alle alarmbellen gingen rinkelen. Het ging namelijk om geschutmunitie die dodelijk explosief was. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie... hebben het projectiel meegenomen en tot ontploffing gebracht... in het westelijk havengebied in Amsterdam. Eerder meldde de EOD dat sinds het begin van de coronacrisis... het aantal meldingen van gevonden explosieven fors is toegenomen. En dan het weer. In het oosten van het land valt nog een enkele bui. Vanuit het westen klaart het steeds meer op. Vanavond en vannacht koelt het af naar lokaal 3 graden in het binnenland tot 8 graden aan zee. Morgen wordt het tussen de 12 en 17 graden. Daarbij wisselen zon en wolken elkaar af.